Nieuws van 10 uur. Jobboots met het NOS-journaal. De politie heeft in de Rotterdamse haven een grote partij nagemaakte sportschoenen in beslag genomen. In de loods werden ruim 2000 dozen ontdekt met in totaal ruim 27.000 paar schoenen. Het zouden all-stars zijn, maar volgens fabrikant Nike zijn ze vals. Nike had de partij zelf ontdekt samen met een detectivebureau. De schoenen hadden bij verkoop zo'n 800.000 euro moeten opbrengen. Voor wie de nepschoenen en de lood zijn is nog niet bekend. Waarschijnlijk komt dit weekend de eerste ebola-patiënt naar Nederland. Het gaat om een Nigeriaanse militair van de VN-vredesmacht in Liberia. Hij wordt op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO naar Nederland gebracht. Het kabinet stelde eerder vier bedden beschikbaar in het UMC in Utrecht voor internationale hulpverleners die in West-Afrika zijn besmet met ebola en hiervoor moeten worden behandeld. Het is de eerste keer dat een van die bedden in Utrecht wordt gebruikt. De gemiddelde Nederlander snoept jaarlijks voor zo'n 95 euro. Het meeste snoepgoed komt uit België en Duitsland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die landen leveren vooral chocola, bonbons en marsepein. Vorig jaar voerde Nederland voor 1 miljard euro aan snoep in. Slechts 3% komt uit Spanje, het land van Sint en Piet. En dat zijn vooral zuurtjes en keelpastilles. Tacloban op de Filipijnen is beter voorbereid op de komende orkaan dan een jaar geleden. Dat is de indruk van de Nederlandse ambassadeur in het land Derks. De autoriteiten gaan de meeste mensen langs en vertellen hen dat ze hun huis of tuin, tent uit moeten. De orkaan Hagupit komt naar verwachting dit weekende aan land. Vorig jaar werden Tacloban en omgeving zwaar getroffen door de orkaan Haiyan. 7000 mensen kwamen om, miljoenen anderen werden dakloos. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten af en toe regen. Het wordt vandaag 3 tot 7 graden. Morgen eerst nog een bui, verder geregeld zon.